9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie Den Haag wist afgelopen week al dat verschillende groepen onruststokers, onder wie voetbalsupporters, van plan waren zich te mengen onder de mensen die vandaag in Den Haag wilden demonstreren tegen de coronamaatregelen. En dat was een van de redenen voor de veiligheidsregio om de betoging op het Malieveld te verbieden. De demonstratie mocht uiteindelijk toch doorgaan... maar er waren inderdaad confrontaties tussen de politie en voetbalsupporters. Burgemeester Remkes zei vanavond dat die groep doelbewust uit was... op het verstoren van de openbare orde. Er is een aantal arrestaties verricht... en op het Malieveld zijn agenten nog steeds bezig om de grote groep achtergebleven betogers aan te houden. Flexwerkers die zijn getroffen door de coronacrisis kunnen vanaf morgen terecht bij het UWV om een vergoeding aan te vragen. Vrijdag was nog niet duidelijk of de uitkeringsinstantie het zou redden om het noodloket voor mensen met een tijdelijk contract binnen drie dagen te openen. Flexwerkers kunnen een beroep doen op de TOFA, dat is de tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten. Voor het eerst in lange tijd heeft in Nederland een lachstern gebroed. Het nest met kuiken zijn onlangs ontdekt op de Markerwadden... op een eiland dat niet toegankelijk is voor bezoekers. De Markerwadden zijn natuureilanden die nog maar twee jaar oud zijn. Natuurmonumenten is verrast dat er nu al voldoende voedsel voor de lachende stern is om te broeden. En bij de Spaanse grens stonden vandaag rijen Franse grensbewoners. Voor het eerst na maanden kunnen ze Spanje weer in. Dat heeft vandaag de grenzen geopend. De Fransen willen sigaretten, drank en benzine inslaan... want die zijn in Spanje goedkoper dan in Frankrijk. Het weer, in het oosten nog een spatje regen. Morgen schijnt vooral in de kustregio's de zon. In het binnenland ontstaan stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Blood, are so fed up by this shit. I done planned for the boat ride. They don't want give me no time, but God know I'm not missing this. Because oh yeah, we working hard, so it's. mama found it.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 I take a love to go. Cause everywhere take a left to go giving up and giving in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without a consequence of cost, tell me, will the stars align? Will heaven step in, will it save us from our sin, will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay what's happening Looking through the glass, find the wrong within the past Knowing we are the youth Caught until it bleeds out of world without the peace Face a, a bit of the truth, the truth me. I'm fading to black, I'm fading. took an oath by the blood of my head, won't break it. I can taste it. The end is a bonus, I swear. I'm gonna make it. cause I know wherever we go, I'm calling it home.